Met stralen door het zolderraam Draaien piraten hun plaatjes zeer spontaan Twee maanden in huizen schrikken hen niet af Want zo'n vakantie vinden ze geen straf Discriminatie van het Nederlands, dat pikken wij niet meer ze die bijdraait voor de loop van ons geweer. De loop van ons geweer, dat is de zender goed verstaald. Het is de piraat die daar de bal de goede kant heeft opgeschoot. Met zonlicht stralen door het zonneruim Tweemaal in huizen schrikken hen niet al, want zo'n vakantie vinden ze geen straal. Een dus waren de schijven vol met Nederlands en ook instrumentaal. Dat is wat iedereen vertaalt, het is toch onze taal. De concurrentie tegen Hilversum, dat maakt een samen dat Hilversum nu bijdraagt is te danken aan hun werk. Met stralen door het zolderraam draait is zeer spontaan. Tweemaal in huizen strikken hem niet al. want zo'n vakantie vinden mensen geen straal.